Een stewardess die pas in Amerika was, bracht de nieuwste lipsticks mee. Voor elke dag een andere smaak in haar tas, het leek een lang geen gek idee. Ze smaakt naar kersen, kersen. sinaasappel, sinaasappel, cola, pepermunt, karamel, Ananas. ananas. Maar ik zeg er wel bij, verboden vruchten, verboden vruchten verboden vruchten. Voor iedereen behalve voor mij verboden vruchten. Verboden vruchten. Verboden vruchten. Voor iedereen, maar niet voor mij. U begrijpt, ik heb dat meisje meteen aan mijn ouders voorgesteld. En toen mijn vader vroeg wat is er voor een, heb ik hem uitgebreid verteld. Ze smaakt naar kersen, sinaasappel, sinaasappel. cola, cola. karamel, ananas. Maar ik zeg er wel bij, verborgen vruchten, verboden vruchten. iedereen behalve voor mij. Verboden vruchten, verboden vruchten, verboden vruchten. Voor iedereen, maar niet voor mij. We gingen hand in hand de samen al gauw naar de burgerlijke stand. En op de vraag beloofd u haar eeuwige trouw heb ik gezegd wat. Ze smaakt naar kersen, kersen. sinaasappel, sinaasappel. cola, cola. pepermunt, caramel, ananas. ananas. Maar ik zeg er wel bij, verboden vruchten, verboden vruchten, verboden vruchten. Voor iedereen behalve voor mij verboden. Voor iedereen, maar niet voor mij. Voor iedereen, maar niet voor mij. Voor iedereen, maar niet.